Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Er is geen land en de rest van Europa over de hulp aan Griekenland. Dat schrijft minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. Vorige week ontstond verwarring toen premier Rutte een lager bedrag noemde dan zijn Europese collega's. Uit de brief van minister De Jager blijkt dat de ongeveer 109 miljard euro die Rutte noemde... gaat over de hulp die Griekenland krijgt tot 2014. Andere landen spraken over de 215 miljard euro aan Europese steun... die Griekenland krijgt tot en met 2020. De Noorse Veiligheidsdienst is in maart getipt over een bestelling van Anders Breivik in Polen. Hij had spullen gekocht bij een Pools chemiebedrijf dat in de gaten werd gehouden. De aankoop was legaal, dus ondernam de Noorse Veiligheidsdienst geen actie. In zijn manifest beschrijft Breivik de aankoop van het brandbevorderende natriumnitriet in Polen. Maar of hij bij dat bewuste Pools bedrijf kocht is niet duidelijk. President Obama waarschuwt voor ernstige schade als er niet snel een akkoord komt over het verhogen van de Amerikaanse staatsschuld. Zonder maatregelen kan de Amerikaanse overheid over een week niet meer alle rekeningen betalen. De Republikeinen en de Democraten praten al weken over de staatsschuld. President Obama riep kiezers vannacht op om druk op hen uit te oefenen, zodat er een oplossing komt. Prins Albert van Monaco en zijn vrouw prinses Charlène beginnen een rechtszaak tegen L'Express. Dit de Franse weekblad publiceerde een paar dagen voor het huwelijk van de twee een artikel over een ruzie tussen het stel. L'Express schreef dat Charlène niet zou willen trouwen omdat ze erachter was gekomen dat Albert nog een buitenechtelijk kind had. Dat kind zou zijn verwekt toen, hij al, toen zij al een relatie met hem had. De Zuid-Afrikaanse bruid wilde volgens L'Express naar Zuid-Afrika vertrekken, maar is op het vliegveld van Nice tegengehouden door de politie. Albert en Charlène zeggen dat dat daar niets van waar is en slepen het blad dus voor de rechter.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 If I would've been it wouldn't have maybe me go this far. He might have stayed at home playing angry chords on his guitar. He's not invisible anymore. With his baggy pants and his Never got the chance to go that far.